Mark Visser met het NOS-journaal. In Den Haag hebben mensen van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie een nader akkoord bereikt over de begroting. Details zijn nog niet bekend. De partij laten alleen weten dat ze trots zijn. Volgens de jager kan elke partij wel iets van zichzelf terugvinden in het akkoord. Het akkoord vandaag voor doorrekening naar het Centraal Planbureau gestuurd. Pas als het CPB het doorgerekend heeft zal de inhoud bekendgemaakt worden. De vijf partijen hebben gisteren de hele dag onderhandeld en daarbij heerste steeds optimisme, ook toen bleek dat het nachtwerk werd. Minister De Jager merkte daarover op dat het bij dit soort onderhandelingen altijd het geval is. Het akkoord bevat voor 12 miljard euro aan bezuinigingen en lastenverzwaringen. Daarmee moet in 2013 het begrotingstekort worden beperkt tot 3 procent. Oud-president George W. Bush heeft zijn steun uitgesproken voor de, Amerikaans, de republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney. Een verslaggever van het Amerikaanse ABC News kon Bush een aanmoediging nog net ontlokken, terwijl de oud-president in de lift stond en de deuren sloten. Bush had net in Washington D.C. een speech gegeven over mensenrechten. Sinds het einde van zijn presidentschap, begin 2009, heeft George W. Bush nauwelijks de publiciteit gezocht. CDA-lijsttrekkerskandidaat Henk Bleker noemt de kritiek op hem van partijprominent Herman Wijfels onder de gordel. In het programma Knevel en Van de Brink zei Bleker dat Wijfels zich uitdrukt op een manier die niet past bij het CDA. Wijfels zei gisteren dat Bleker niet de nieuwe leider van het CDA moet worden, maar zijn toekomst vooral bij zijn ponies heeft. Ook vindt Wijfels dat Bleker een ethisch dubieuze rol speelt bij de totstandkoming van de gedoogcoalitie met de PVV. Bleker zei dat Wijfels na de vorming van de gedoogcoalitie Maxime Verhagen een dolkstoot in de rug heeft gegeven. Volgens Bleker is die nu kennelijk zelf aan de beurt. Dan nog het weer. Enkele buien, de temperatuur eh, ligt rond een graad of 4.